nieuws van 6 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De man die zichzelf gisteravond opblies in de Duitse stad Ansbach... was een aanhanger van IS. In een filmpje op zijn mobiele telefoon... zweert de 27-jarige Syrische vluchteling trouw aan IS-leider Baghdadi. Ook kondigt de man wraakacties aan tegen Duitsers... omdat Duitsland volgens hem betrokken is bij de moord op moslims. Of de man daadwerkelijk contact had met IS is onduidelijk... De Duitse autoriteiten benadrukken dat de man in de war was en werd behandeld door een psychiater. Bij de zelfmoordaanslag raakten twaalf mensen gewond. De schietpartij in de Amerikaanse stad Fort Myers in Florida was geen terreuraanslag, heeft de politie gezegd. Wat het motief dan wel was, is nog onduidelijk. In een nachtclub werden bijna twintig mensen neergeschoten. Een jongen van 14 en een man van 18 kwamen om het leven. De gewonden zijn 12 tot 27 jaar oud. Er zitten drie mensen vast voor de schietpartij. Door het zomerweer heeft de reddingsbrigade een drukke periode achter de rug. Afgelopen week moest de brigade bijna 2250 keer in actie komen... bij de kust of op een recreatieplas. Volgens een woordvoerder is dat zelfs voor een zomerweek uitzonderlijk veel. In zo'n 60 gevallen was de situatie levensbedreigend, maar er is niemand overleden. De Nederlandse waterpolo-dames gaan definitief niet naar de Olympische Spelen in Rio. De Internationale Zwembond heeft besloten dat de Russische waterpolosters wel naar de Spelen mogen, waardoor deelname voor Nederland onmogelijk wordt. Gisteren bepaalde het IOC dat individuele sportbonden mogen beslissen of ze Russische sporters toelaten, ondanks het grote dopingschandaal in Rusland. De zwembond heeft wel zeven Russische zwemmers uitgesloten, maar het vrouwenwaterpolo-team hoort daar niet bij. Het weer de komende uren schijnt de zon geregeld, blijft vrijwel overal droog en is rond de 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, zowel in de ochtend als de middag. Hier en daar valt een bui, het is dan 21 tot 23 graden. Dit was het NMS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files in de Randstad vanwege de zomervakantie, maar wel veel vertraging op de A9 Diemen-Alkmaar.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 It was there I found beside the Alamo, enchantment strange as the blue up above that moonlit path that only she would know. Still hears my broken song of love. Moon in all your splendor, knows only my heart. Call back my rose, rose of sand and tone. Lips so sweet and tender, like petals falling apart. Speak once again of my love, my song, empty words I know, still live in my heart all alone. For that moonlit path beside the Alamo, and rose my rose of San Antone. komkommertijd is aangebroken. Iedereen is met vakantie en geniet van de zon. Dat betekent minder luisteraars, maar voor hen die wel luisteren draai ik zomersgetinte klanken. South Mountain toert momenteel door Europa en het nieuwe album Kicken and Swinging toert mee. Tijdens hun optredens is dit album te koop. Ik laat je alvast meegenieten. De formatie opende met San Antonio Rose. In Jacket X horen we Steve Petico in de hoofdrol op gitaar. Vokaal is hij te horen in de Merle Haggard song Mama Tried. Veel luistergenoegen. country. First thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride. On a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind, but Mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild. My mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning till mama couldn't hold me anymore. And I've 21 in prison doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried, mama tried, mama tried to raise me but her pleading I denied. That leaves only me to blame, cause Mama tried. Dear old daddy, rest his soul. Left mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes. Working hours without rest wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. I turned 21 in prison, doing life without the road. No one could steer me right, but Mama tried, Mama tried, Mama tried to raise me better.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 está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo la cabeza y mamá no puedo con ella. Muchacha, si tú no puedes con esa mucra de agua. Muchacha, si tú no puedes, porque no llamas a Pedro? Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. No puedo con ella. Es que no puedo con ella. rompió tu mucurita de barro. Fue Pedro que me ayudó, pa' que me hiciste llamarlo. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Se la llevo la cabeza y mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. No puedo con ella. Mamá no llamarlo. La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella. Mamá Als ik de country uit Texas hoor, associeer ik dit vaak met de zon. Op de een of andere manier is het voor mij vrolijkmakend. Hopelijk geldt dit ook voor jou. Mariana Price doet haar best hoppen in Joplin. van deze week. Good Hearted Woman is geïnspireerd op Tina Turner, die in 1997 zelf ook een uitvoering van de song uitbracht. Willie en Waylon schreven het toen ze in 1969 in een motel in Texas een advertentie lazen over Ike en Tina Turner. Ze schreven het nummer terwijl de vrouw van Nelson, Connie Koepke, het op papier zette. In 1976 scoorde ze er een nummer 1 hit mee. De soloversie van Waylon reikte in 1971 tot de derde plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Well, a long time forgotten our dreams, I just fell by the way. And the good life he promised ain't what she's living today. But she never complains of the bad times or the bad things he's done for. She just talks about the good times they've had and all the good times to come. She's a good-hearted woman in love with a good-time man. And she loves him in spite of his ways that she don't understand. Through teardrops and laughter, they're gonna pass through this world hand in hand. good-hearted woman in love with a good time. don't understand him, but she does the best that she can. She's a good hearted woman in love with a good time man. She's a good hearted woman in love with a good time. man. lots and laughter. They're gonna pass through this world hand in hand. This good-hearted woman in love with a good time man. She's a good-hearted woman in love with a good time man. She loves him in spite of his ways that she don't understand. And through teardrops and laughter, they're gonna pass through this world hand in hand. was a good time to make. Eigen. Voor honky tonk songs moet je in Texas zijn. Paulina Reeves. Bartender, won't you pour me a very strong drink? Just keep it coming till I don't have to think. sun country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Een vast onderdeel in dit programma vormt een drietal songs uit eigen land. Ook deze week houden we het bij vrolijke klanken. Spex Hildebrand horen we met zijn eigen compositie La Villa Latino. Vervolgens verrast Captain Gumbo met hun versie van Colinda.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 Samedi au soir je corrais le bar, me soleil comme un cochon. Dimanche matin, je suis de toute manière malade. c'est moi le verre et limonade. Le verre près, les verres près, mon pinet peut pas couvrir. Samedi au soir, les corées au sur le con dimanche matin, a de manier malade. Passez-lui les verres à limonade. Mangemanzita bois, ma bière et tout ça compare rien au soir, je courais bal comme un coche. Dimanche matin, je toute manière malade. Passez-moi la verre à limonade. heerlijke shuffle uit Texas, Wiley and the Wild West stoppen alle leed in één enkele song. Heartaches, Tears and Misery. Of in het Nederlands, hoofdpijn, tranen en leed. Toch klinkt het best vrolijk. A heartache, tears... never been so blue. Well, all I get from you is a heartache, tears, misery. Now the way you treat me, baby, is a crying shame. I ain't the man I used to be, and I got you to blame. Well, you set me up just to knock me down. Well, it's time to find some. all I get. me. I Want To Be A Cowboy Sweetheart is oorspronkelijk van Patsy Montana. Cindy Lauper krijgt hulp van Jewel. Samen weten ze er wel raad mee. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. You know. Hillbillies was een countryband opgericht door Mark Knopfler, die toen de tijd nog lid was van Dire Straits. Hij startte de band met Brandon Crooker, Steve Phillips en zijn bandlid Guy Fletcher in 1990. Ze hebben in 1990 het enige album gemaakt onder de naam Missing, Presumed, Having a Good Time. En daarop terug te vinden is Will You Miss Me.